Frits met het NOS Journaal. De files en reistijden worden de komende jaren fors langer. Tot 2023 kan het reistijdverlies met meer dan een derde toenemen... staat in een rapport dat minister van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De wegcapaciteit groeit lang niet sterk genoeg... om de verwachte groei van het verkeer op te vangen. Op Prinsjesdag maakt het kabinet bekend dat er tot 2030... zeker 1.000 kilometer aan rijstroken bijkomt onder meer op de drukke A2 en de A58. Tot 2030 wordt in totaal 19 miljard euro gestoken in nieuwe wegen en de aanpak van knelpunten. De 13-jarige jongen die sinds gisteravond werd vermist op het IJsselmeer is levend teruggevonden. Hij was rond 6 uur met een sloep het water opgegaan en sindsdien was niks meer van hem vernomen. Hulpdiensten begonnen daarom een grote zoekactie. De jongen is gevonden op de dijk langs het IJsselmeer, niet ver van zijn boot. Hij is door de politie naar huis gebracht. In midden-Frankrijk heeft sneeuwval tot een verkeerschaos geleid. Onder de auto's raakten ingesneeuwd op wegen in de regio Haute-Loire. Veel bestuurders besloten om hun wagen te laten staan en onderdak te zoeken... maar daardoor staan sneeuwschuivers vast en kunnen hun werk niet doen. Volgens de lokale autoriteiten staan er zo'n 800 auto's vast. 200 mensen hebben onderdak gekregen in schoolgebouwen en gymzalen in de buurt. Sinds 1970 zijn populaties wilde dieren wereldwijd met 60% gekrompen. Dat meldt het Wereld Natuurfonds. De reden voor het verlies zijn vooral de vernietiging van leefgebied... door onder meer landbouw, overbevissing en vervuiling. Vooral de wilde dierenpopulaties in de tropen en zoetwatergebieden zijn flink afgenomen. Er is sprake van een daling van 83 met de natuur in de Nederlandse waterrijke gebieden gaat het juist iets beter. Dat komt volgens het WNF omdat de natuur hier beter wordt beschermd... dankzij Europese regelgeving. Het weer, regenachtig gebied breidt zich uit over het land.